De plaatsen op aarde, door schoonheid en luister beroemd. Maar mijn kleine dorp aan de Schelde, wordt nooit bij die plaatsen genoemd. En ligt door de wereld vergeten, in kalme bedadigde rust heerlijke plek aan de Schelde, betekent mijn leven, mijn lust, je aan. De Schelde oever, heerlijk hier, waar plek je grond. Daar wil ik wonen, wil ik leven, omdat ik zoveel van je hou. Dorp je aan. En in dat dorpje geboren en steeds er mijn zonnige jeugd. Maar ook in de latere jaren was mij daar voortdurend een vreugd. Ik vond daar de vrouw van mijn leven, in kerkje daar ben ik getrouwd. En heb daar voor mij en een vrouw een klein zonnig huisje gebouwd door aan. De schelde oever, heerlijk hier, waar plek je komt. Daar wil ik wonen, wil ik leven, daar ik ook op je Door je aan de schuil